blijven voorlopig in de cel... Dat heeft een Haitiaanse rechter besloten. De groep werd afgelopen dag voorgeleid en voor het eerst verhoord. Amerikanen hebben de rechter gevraagd of ze naar huis mochten... in afwachting van het begin van de rechtszaak... maar de rechter wilde nog geen uitsluitsel geven. De tien Amerikanen zeggen dat ze naar Haiti waren gekomen om weeskinderen te adopteren. Later bleek dat zeker twintig kinderen nog ouders hadden. Volgens de advocaat van de groep wisten 9 van de 10 Amerikanen niet dat er problemen waren met de adoptie. Maandag worden de Amerikanen in Haiti opnieuw verhoord. In het oosten van de Verenigde Staten is het openbare leven grotendeels tot stilstand gekomen vanwege een zware sneeuwstorm. Vooral staten als West Virginia, Virginia en Washington D.C. worden zwaar getroffen. Er wordt voor de komende dag zeker 60 centimeter sneeuw verwacht en er waait een stormachtige wind. Veel scholen, overheidsinstellingen en bedrijven zijn eerder gesloten om mensen de kans te geven thuis te komen. In veel supermarkten was geen brood of melk meer te krijgen en ook sneeuwschuivers en zaklampen zijn op veel plaatsen uitverkocht. Het verkeer in het oosten van de VS heeft veel last van het winterweer. Op de weg zijn talloze ongelukken gebeurd en veel vluchten zijn geannuleerd. Zoutleverancier Eurosalt heeft afgelopen avond 200 ton strooizout geleverd aan de provincie Gelderland. Het werd met zeven vrachtwagens bij de verschillende steunpunten bezorgd. Komende dag wordt er nog eens 300 ton geleverd. Eurosalt voldoet daarmee aan een uitspraak van de rechtbank in Arnhem. De provincie eiste dat afspraken over de levering van zout zouden worden nagekomen... en kreeg van de rechtbank gelijk. Eurosalt krijgt er wel een hogere prijs voor. Het weer, vooral in het noorden nog wat motregen.